10 uur. Dron van Kam met het NOS Journaal. Bij een Europees coronaprotest in Brussel waren vandaag enkele honderden Nederlanders aanwezig. Volgens Vlaamse media waren ze in, fest in festivalstemming. Het protest was gericht tegen het coronapaspoort en het verplicht dragen van mondkapjes. In totaal trok de demonstratie enkele duizenden deelnemers. Toen de betogers naar de gebouwen van de Europese Unie wilden... werden ze door de politie tegengehouden en werd de sfeer even grimmig. Tot ongeregeldheden kwam het niet. In België mag vanaf 9 juni weer worden gezoomd en geknuffeld... door mensen die vrienden of familie bezoeken. Dat het de goede kant op gaat met het aantal coronabesmettingen... worden de regels versoepeld, meldt Omroep VRT. Verder gaan de binnenruimtes in de horeca weer open... en mogen terrassen langer open blijven. Ook mogen de Belgen straks huis weer vier mensen tegelijk ontvangen. In Amsterdam hebben tientallen mensen gedemonstreerd tegen de Wit-Russische president Lukashenko. De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tiganovskaya had opgeroepen tot de protestacties, precies een jaar na de arrestatie van haar man. Onder meer in Berlijn, Warschau, Zuid-Korea en Australië gingen betogers de straat op. Lukashenko is sinds gisteren in Sochi voor een overleg met de Russische president Poetin. Die heeft Wit-Rusland een nieuwe lening van een half miljard dollar toegezegd. Dat bedrag komt bovenop een lening van anderhalf miljard die vorig jaar werd beloofd. In het drinkwater van een aantal dorpen in Zuidoost-Brabant is de E. coli-bacterie gevonden. Meldt Omroep Brabant. De waterleidingmaatschappij heeft rond 4 uur een NL-alert verstuurd. Het advies is om het water voor gebruik eerst te koken. Naar verwachting is het probleem morgenmiddag verholpen. Hoe de bacterie in het drinkwater terecht is gekomen is niet bekend. Het weer tot besluit. Vannacht koelt het af naar een graad of 6. Morgen schijnt op veel plaatsen de zon. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 23 graden in Limburg.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 I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna. Sorry. house vibes. Hosted by DJ Malzo. Radio. Global House Vibes. Hosted, Hosted. by DJ Malzo. This is Intense. DJ Malzo. broadcasting worldwide. Can you hear any of these songs, It's intense. No time to waste, must make up my mind. Fires burning high, cities down. To the naked eye, no one good around. with DJ Malzo. Radio. saw the stand up strong. We must endure. this is Come back next time for the hottest house vibes on the world.